Clemens Peters met het NOS-journaal. In Islamabad praten een Iraanse en een Amerikaanse delegatie... over een langdurig bestand tussen Iran en de VS. De Amerikanen en Iraniërs praten direct met elkaar... onder toeziend oog van bemiddelaar Pakistan. Een eerste vergadering zou twee uur hebben geduurd. Daarna hebben de deelnemers gegeten... en de gesprekken zijn daarna weer hervat. De Amerikaanse delegatie bestaat onder andere uit vicepresident Vance. Voor Iran zit onder meer de intoetrekker voorzitter van het parlement aan tafel. Iran stelde vooraf eisen aan de gesprekken. Zo wil het land onder meer dat de Israëlische aanvallen op Libanon stoppen. Onduidelijk is of aan die voorwaarden is voldaan. In Frankrijk is een negenjarige jongen bevrijd die sinds 2024 zat opgesloten in een bestelbusje vlakbij het huis waar zijn ouders woonden. De jongen werd naakt en in foetushouding aangetroffen en was bedekt met een deken. Hij lag vlakbij uitwerpselen. De 43-jarige vader en zijn 37-jarige partner zijn aangeklaagd. Het, het, drama speelde zich af in Hagenbach, een dorpje van nog geen 800 inwoners in de Elzas. De jongen werd ontdekt nadat een buurman kindergeluiden uit het, huis, uit het busje hoorde komen. In de eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van Telstar. In de Galgenwaard werd het 4-1 voor de ploeg van Ron Jans... dat door de overwinning weer iets dichter bij een plek komt... die recht geeft op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Telstar zakte door de nederlaag naar de 16e plaats. Het weer, buien trekken noordoostwaarts over het land. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 of 5 graden.